En ook op de weg moeten automobilisten oppassen. Het stormt al een paar dagen in de Alpen. Gisteren kwam in Tirol in Oostenrijk een groep wintersporters in de problemen in een gondelbaan. Door rukwinden sloeg de baan af. Het duurde drie uur voordat iedereen was gered. Ook waaiden er bomen op de weg. In de Thaise hoofdstad Bangkok is bij rellen een agent om het leven gekomen. Drie agenten raakten gewond. De oproerpolitie kwam in actie toen betogers een stadion probeerden binnen te dringen... waar op dat moment voorbereidingen voor de verkiezingen werden getroffen. De betogers probeerden die te verstoren... omdat de verkiezingen vrijwel zeker worden gewonnen door de huidige premier Yingluck Shinawatra. De politie schoot met rubberkogels en zette waterkanonnen en traangas in. De protesten tegen de Thaise regering begonnen in november. Nu zijn demonstranten onderweg naar de residentie van de premier. Zo'n 500 agenten zijn ingezet om het gebouw te bewaken. In veel plaatsen in Zuidoost-Azië wordt vandaag de verwoestende tsunami van negen jaar geleden herdacht. Op tweede kerstdag 2004 werd de wereld getroffen door een van de grootste natuurrampen uit de geschiedenis. Een extreem zware beving in de Indische Oceaan veroorzaakte enorme vloedgolven, waarbij zo'n 230.000 mensen om het leven kwamen, onder wie ook 36 Nederlanders. Indonesië, Sri Lanka en Thailand werden het zwaarst getroffen. In Aceh, in het noorden van Sumatra, vielen de meeste doden, naar schatting 100.000. De havenstad Banda Aceh werd voor zeker 80% verwoest. Het weer, is overwegend bewolkt. Af en toe schijnt de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt maximaal 7 graden. Komende nacht en morgen gaat het weer regenen.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 ZFM. Wanna see